Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vruchtbaarheidskliniek in de Amerikaanse staat Californië... is iemand omgekomen bij een explosie. Het ging om een bom in een auto die naast het gebouw stond. De politie van de stad Palm Springs vermoedt dat het om een bewuste actie gaat... en dat de omgekomen persoon waarschijnlijk ook de veroorzaker was van de explosie. Zeker vier mensen raakten gewond en de kliniek is zwaar beschadigd. Het Israëlische leger zegt dat het een raket heeft onderschept die vanuit Jemen zou zijn afgevuurd. Op verschillende plekken in Israël ging daarom het luchtalarm af. De Houthis uit Jemen blijven raketten afvuren op Israël. Dat doen ze naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Eerder vielen de Houthis schepen aan in de Rode Zee... maar ze hebben er nu mee ingestemd om geen Amerikaanse vaartuigen meer aan te vallen. Onderhandelaars van Israël blijven voorlopig in Qatar... Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu bepaald. In Qatar zijn de onderhandelingen met Hamas hervat. Volgens anonieme bronnen wordt er gesproken over een wapenstilstand van 6 tot 8 weken. In ruil daarvoor zou Hamas 10 levende gijzelaars vrijlaten. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Oostenrijk... met het nummer Wasted Love van JJ. Het nummer kreeg in totaal 436 punten. Tot op het laatste moment leek de winst toch naar Israël te gaan. Maar uiteindelijk kreeg Oostenrijk zowel van de jury als van het publiek de meeste punten. De Nederlandse inzending, Cloud met Selavi, eindigde bij de jury op de vijfde plek... maar kreeg maar 42 punten van het publiek. Cloud eindigde daardoor op de twaalfde plaats. Het weer bewolkt, maar in het noorden en midden van het land trekt die bewolking in de loop van de nacht weg. Het af naar 5 graden in het noorden tot 10 graden onder de bewolking in het zuiden. Overdag vrijwel overal zonnig, alleen in het binnenland kans op een kleine bui.